Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Arnhem is vannacht weer een auto in vlammen opgegaan. De zesde in een week tijd. Dit keer was de brand bij een flat in de wijk Prezighaaf in het oosten van de stad. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dit jaar waren in Arnhem al tientallen autobranden. In een aantal gevallen door brandstichting. Tientallen Britse brancheorganisaties roepen politici op om een brexit-deal te sluiten met de Europese Unie. De onderhandelingen over een handelsakkoord verlopen moeizaam. De bedrijven willen voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 1 januari zonder deal uit de EU stapt. Het gaat onder meer om vertegenwoordigers van de boeren, de retailsector en de auto-industrie. Ze zeggen dat duizenden banen verdwijnen als er geen akkoord komt. Premier Johnson zei vrijdag dat de Britten zich moeten voorbereiden op een no-deal brexit. Azerbeidzjan heeft volgens Armenië een paar minuten na de wapenstilstand in Nagorno-Karabakh raketten en granaten afgevuurd. De wapenstilstand ging in om middernacht plaatselijke tijd. Een week geleden werd er ook al een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. De Britse oud-premier Tony Blair is in opspraak geraakt omdat hij niet twee weken in isolatie zou zijn gegaan na een reis naar de VS. De krant The Sunday Times zegt foto's te hebben waarop te zien is dat Blair in de isolatieperiode een restaurant in Londen verlaat. Een woordvoerder van de oud-premier zegt dat Blair voor niemand een risico vormde omdat hij voor, tijdens en na de reis meerdere keren is getest. In Frankrijk geldt in negen grote steden sinds gisteravond weer een avondklok... vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. Tussen 9 uur s avonds en 6 uur s ochtends mag niemand zonder geldige reden naar buiten. De avondklok geldt voor vier weken in Frankrijk. En het weer in het midden en oosten van het land eerst nog kans op mist. Verder veel bewolking, mogelijk een bui. Er is ook wat zon en het wordt 12 of 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer file.